Jan van der Putten met het NOS-journaal. Israël gaat vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Om 7 uur Nederlandse tijd gaan de stembureaus open. Volgens de peilingen wordt de centrum-linkse Zionistische Unie de grootste. De rechtse Likud-partij van premier Netanyahu levert juist zetels in. Voor het eerst doet een aantal kleine Arabische partijen mee met één verenigde Arabische lijst. Als er veel Arabische kiezers gaan stemmen, kan die lijst de derde partij van Israël worden. Opnieuw heeft een verdachte in de Loverboy-zaak in Valkenburg zelfmoord gepleegd. De man zou seks hebben gehad met een minderjarig meisje. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man zelfmoord heeft gepleegd... maar wil verder niets over de zaak zeggen. De man was al verhoord door de politie. Zijn naam stond in een klantenlijst op de gsm van een man van 21... die ervan wordt verdacht de Loverboy te zijn. De politie vond 80 namen in zijn telefoon... van mannen die mogelijk seks hadden met het meisje. Begin vorige maand pleegde een andere verdachte zelfmoord. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan morgen staken. Ze kunnen het niet eens worden met het bedrijf over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Die zijn voor jonge piloten nadelig. De Duitse vakbond verwacht dat door de staking vooral passagiers op korte en middellange vluchten worden getroffen. Het is niet duidelijk of de staking ook gevolgen heeft voor het Nederlandse vliegverkeer. Dick Advocaat is de nieuwe trainer van Sunderland. Hij tekent een contract tot het eind van het seizoen bij de nummer 17 van Engeland. Voor Advocaat wordt Sunderland de negende club als hoofdtrainer. Eerder was hij coach van clubs als PSV, AZ en Glasgow Rangers. En Advocaat was bondscoach van onder meer Nederland en Rusland. Dan nog het weer. Vannacht temperaturen dicht bij nul en kans op een mistbank. Overdag zonnige perioden en hoge bewolking. Het wordt 10 graden op de Wadden en 17 graden in het zuidoosten van het land.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 What you get is why. that I swallow. If you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. special time. I thought we'd always be together. sometimes things just don't work out like Life goes on and people grow out of things that fit before.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 Als hassen een losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het dier haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boeren toen toender, ze bleven altijd vrij. De zinskiet al nieuwe is nog die I fear. Peace till the morning sun.